Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De migranten die gisteravond in de haven van Calais aan boord van een veerboot wisten te komen... hebben waarschijnlijk hulp gekregen van mensensmokkelaars. Volgens de havendirecteur zijn de migranten via een voetgangersbrug voor personeel... de beveiligde haven binnengekomen en is die operatie door mensensmokkelaars voorbereid. Zo'n 50 migranten wisten gisteravond bij hoogwater... met een onderhoudsladder aan boord van de DFDS-ferry te komen. Waarschijnlijk omdat ze naar Engeland wilden. Ze klommen daarna in de schoorsteen. De Franse politie heeft 44 mensen opgepakt. De Hongaarse premier Orbán richt zijn pijlen in zijn Europese verkiezingscampagne op eurocommissaris Timmermans. In Hongarije komen posters te hangen waarop Timmermans staat samen met George Soros, een Amerikaanse miljardair van Hongaarse afkomst. Orbán zegt in de Duitse krant Welt am Sonntag dat hij boos is op de bureaucraten uit Brussel... omdat die volgens hem Hongarije de wet willen voorschrijven. Soros is al langer een doelwit van Orbán. Timmermans komt daar nu bij omdat hij een van de belangrijkste kandidaten is... om commissievoorzitter Juncker op te volgen. FC Groningen heeft zijn opmars in de eredivisie voortgezet. De 3-2 thuiszegen op VVV Venlo was al de vijfde zegen in de laatste zeven duels. Groningen staat nu op de achtste plaats. Heerenveen tegen Willem II eindigde in 4-2. De wielerkoers Kuurne-Brussel-Kuurne is gewonnen door Bob Jungels. De Luxemburger sprong op 16 kilometer weg uit een kopgroep... en bleef uiteindelijk een jagend uitgedund peloton voor. De Brit Owen Doel werd tweede, Nicky Terpstra derde. Kirsten Wild heeft op het WK baanwielrennen brons gehaald op de puntenkoers. Ze werd in Polen dankzij een sterke slotsprint derde met 26 punten. De wereldtitel ging met 29 punten naar de Australische Alexandra Manley beeld had bij de WK al goud veroverd op het Omnium en de Madison. Op het onderdeel Scratch won ze zilver.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 Nadien vestigde hij zich in Texas en het is dan ook niet verwonderlijk dat hij de muziek uit de Lone Star State een warm hart toedraagt. Die invloeden zijn duidelijk te horen op zijn debuutalbum. Ik opende met 20 Minutes Till Closing Time, waarna ook Burn That Oil en de gospelsong Rise Up scherp staan. Ik wens je weer veel luisterplezier. yesterday. We used to sit on the have a couple movie star. But Hollywood's tough, she couldn't get no breaks. So she's back at Green Parrot just serving drinks. One night she came over for a glass of wine. We talked about the future and wasted time. But wouldn't you know, I fell asleep on she ain't never left. Jesus gonna rise up and save my soul. Jesus gonna rise up and take me home. Jesus coming back on the judgment day.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 Van Dale Watson is het album Call Me Lucky uitgebracht. De Dump Song is de eerste song die als clip is uitgebracht. Het album is geproduceerd in de legendarische Sam Phillips studio. below Mississippi and a 57 Fairlane. Lane. Stop and got a dough burger down at Johnny's Drive-In. It was muggy and hot like a southern summer would be. But I felt too with my baby right beside me. That's heaven and that's heaven to me. like that no more. Sure don't like that for sure. So much so much more. that's heaven, and that's heaven to me. see their envy, I can feel their yearning. Cause I felt that envy and I've yearned the same. Oh, my baby in a 57 Fairlane. That's heaven, and that's a heaven to me. from Maine to below Mississippi in a 57 Fairlane. To below Mississippi in a 57 Fairlane. To below Mississippi in a 57 Fairlane. That's heaven, and that's a heaven to me. Het zwingende Tupelo Mississippi en A57 Fairline met zijn rauwe horensectie herinnert mij aan de gloriedagen van Tupelo uit de jaren 50.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 Nadat ze in 1987 een platencontract kreeg, brak ze door met countrymuziek. Na de eerwisseling maakte ze een overstap naar jazzmuziek. Haar eerste succesje boekte ze in 1987 met I Don't Want to Set the World on Fire, een bewerking van een pophit uit 1941. Voor de luisteraars die denken dat echte country dood is, bewijst Sean Fenner het tegendeel. Set Lonesome Broken Hearted. Ashtray overflowing As I stare at your picture on glancing at the phone every now and then, just wishing that you'd call. I haven't seen you except in photographs. Lord, since I don't know when. Here, sad, lonesome, broken hearted, wondering how you've been. new love. The one you left me for. I suppose that by now he has earned himself a key to your front door. And it hurts the worst to think that you don't think of me now. sad, lonesome, broken hearted, wondering how you've been. And I wish I could tell you things have been perfectly fine, but I've had several bottles and you're still there on my mind suppose you'll stay there till this poor heart starts to mend. But till then, here's sad, lonesome, broken hearted. friends, I've been putting on a show to make them think that I don't care. But this empty house I'm living in knows how I truly feel without you there. And it's hard for me to go when I know this rooster's lost without his hen. sad, lonesome, broken hearted, wondering how you've been. And I wish I could tell you. Ondersteund door een rollende piano en een klagelijke viool schoot What's Made Milwaukee Famous omhoog in de hitlijsten. Glenn Sutton schreef het en de song is terug te vinden op het Jerry Lee Lewis album Another Place, Another Time. De original van deze week. It's late and she's waiting, and I know I should go home, but every time I start to leave, they play another song. and someone buys another round. Babies begged me not to go so many times before. She says love and happiness can't live behind those swinging doors. Now she's gone and I'm to blame. Too late, I finally see what's made Milwaukee famous has made Baby's begged me not to go so many times before. She says love and happiness just can't live behind those swinging doors.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 Onder zijn eigen naam gaat hij terug naar de roots uit jeugd. Naar favorieten zoals Marty Robbins, Sons of the Pioneers en Gene Autry. De titelsong van zijn laatste album Soul of the West geeft daar duidelijk blijk van. Out of the west it came like a hurricane into my soul, blowing across me, around and above me. The wind of the west sweetly blows over the mountains and under the moon, out on a prairie of blue. Stars shine like diamonds, and nightbirds sing harmony too. To the soul On a mountainside one snowy night, I said a prayer. I asked the Lord if He would fix it for me to return back here on my island, deep down in the shine. on the night when the wind sings its tune. I look above me and watch the clouds traveling through to the soul of the wind. I've a yearning to feel the wind on my face, to be back on the mountain with the eagle again. Here on the other side of the great divide, I wonder when I will feel the soul of the West again. Soul of the West. So I keep the dream that's inside of me until the day that I stand beside snow capped mountainside once again. Maybe this time there'll be some peace of mind. Somebody somewhere will say, You don't have to go back this time, you can stay. the soul. country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Danny Vera pakt muzikaal groter uit dan ooit. Dankzij Pressure Makes Diamonds is niet alleen de band terug, maar voegt de zanger, bekend om zijn onderscheidende Americana-sound, er ook een blazerssectie en strijkensemble aan toe. Die doet terugdenken aan de orkesten van Waleer. Next Night Flight is de eerste song. countryside. No time for hesitation. Don't you keep me waiting. We gotta move into the night. It's a rush with a lonely feet. Fidget hesitation. Discomfort being here, alright. Let's take a nap. is eraf en we gaan ook nog luisteren naar Born Again en Pompadour Hippie. Wanneer krijgt Danny Vera de erkenning die hij zo verdient? Cry me a river, cry me a sea Let all this rain fall on me. It washes away the hurt and the pain. cycle home. Often you look, oh, it's all. we can't just walk away. So please stop the hatred, violence, pollution, corruption, destruction, ignorance, conquer and divide. And stop the racism, bullshit, the cutting of the forest, the nuclear rubbish, the greed and the hunger, the chemical warfare. Stop messing with our mind. Stop messing with our mind. and I won't step aside. No, I won't stop believing. No, I won't stop believing. No, I won't stop believing we'll change in time. I'm a palm footer hippie, and I won't step aside. No, I won't stop believing. No, I won't stop believing. No, I won't stop believing we'll change. hatred, violence, pollution, corruption, destruction, ignorance, conquer and divide. And stop the racism, bullshit, the cutting of the forest, the nuclear rubbish, the greed and the hunger, the chemical warfare. Stop messing with our mind. Stop messing with our mind. I'm a palm footer hippie, and I won't step aside. Dit was het blokje Country uit eigen land. Amy Wilcox met Fortune Teller. is in your hands. Twee jaar is een eeuwigheid voor country troubadour Dale Watson, die er een gewoonte van maakt om minstens twee platen per jaar uit te brengen, in het grootste deel van de achterliggende jaren. Watson doorbrak dit schema in 2018 en verhuisde van Austin, Texas naar Memphis, Tennessee. Of dat de reden is voor het zo lang uitblijven van een nieuw album, weet ik niet. Maar nu is er een nieuw album, de titelsong, Call Me Lucky. Crossroads dit is het favoriete album van de maand. One on the right, one on the left. One is a blonde, one's a brunette. If you know my name, I bet that you can guess. They call me luck. 人あいのその僕 See You Again, in Carolina Story.